5 uur. Eefje kunnen met het NOS-journaal. Land vangt de komende twee jaar nog eens 1750 vluchtelingen op, laat het ministerie van Justitie weten. Komende drie maanden komen er 50 vluchtelingen over van Italië, omdat ze daar weg moeten. Daar zijn tien minderjarigen bij. Nederland springt bij omdat te weinig andere EU-landen helpen bij de opvang van vluchtelingen. Afgelopen jaar heeft de EU meer dan 285.000 migranten onderschept op de Middellandse Zee. Op een woonwagenkamp in Den Bosch is een echtpaar doodgevonden. De man en vrouw werden vanavond rond 6 uur gevonden in een huis op het kamp. Het zijn waarschijnlijk de bewoners. De politie sluit een misdrijf niet uit en is een onderzoek begonnen. Britse media melden dat er een principeakkoord is over het bedrag dat Londen aan de EU moet betalen vanwege de brexit. Het zou gaan om een bedrag tussen de 45 en 55 miljard euro. Veel meer dan de Britten aanvankelijk wilden betalen. Als er daadwerkelijk een deal is, zou dat een doorbraak betekenen in de moeizame onderhandelingen. De Britse regering ontkent dat er een deal is over de prijs van de brexit. Bij een bedrijfsongeluk met grind, net over de Duitse grens bij Dingsperlo, zijn twee Nederlanders omgekomen. Dat meldt de Duitse politie. Een berg grind van zo'n 10 meter hoog zou zijn ingestort. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Vier mensen werden bedolven, twee van hen konden worden gered. Premier Rutte heeft een bliksembezoek gebracht aan Mali. Hij is deze week in buurland Ivoorkust voor de Afrikaans-Europese top. Rutte had een ontmoeting met de president van Mali. Het ging onder meer over de problemen die Europa heeft met de migratie vanuit Afrika. Mali is daarin een belangrijk doorgangsland. Rutte vindt dat die migratie moet stoppen. Hij benadrukt dat Nederland Mali veel militaire hulp geeft en dus iets terug mag vragen van het land. Het weer. In het binnenland kan mist ontstaan bij temperaturen rond het vriespunt. Aan zee is kans op een enkele bui.